ik ben Stef en dit is het nieuws van nws 3. De NPO trekt de stekker uit BVN. Dat is de publieke televisiezender voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook radiozender NPO Sol Jazz stopt. Dat maakt de publieke omroep nu bekend. Het staat allemaal in de begroting van de NPO voor volgend jaar. En het voornemen is ook om te stoppen met NPO 2 Extra. Dat is een tv-zender waar vooral culturele programma's worden uitgezonden. De NPO zegt dat er flink bezuinigd moet worden vanaf 2027... en dat er volgend jaar alvast op wordt voorgesorteerd. Nadat de Amerikaanse president Trump de afgelopen afgelopen dagen in het Verenigd Koninkrijk flink in de watten is gelegd... kwam het zuur pas bij de afsluitende persconferentie. Vanmiddag met premier Starmer. Want ondanks dat de twee veel gemoedelijke gesprekken hebben gehad... leken te hebben gehad, waren er ook wel onderwerpen... waar ze flink van mening verschillen, vertelt correspondent Fleur Laansbach. De, de, Britten zullen het helemaal zien als een succes. Er waren veel warme woorden en eh, de band is er zeker hechter op geworden. Er is een miljardendeal gesloten met allemaal techbazen... die er ook bij waren trouwens uit Silicon Valley. Maar ze zijn wel over bepaalde eh, grote thema's eh, zijn ze het niet eens. Vooral internationale politiek, vooral Israël, Gaza en Rusland. Dus die, die eh, thema's die kwamen wel langs inderdaad. In de persconferentie express natuurlijk van de journalisten die daar veel vragen over hadden. En in Amsterdam zijn ze in rep en roer, want daar is een zeehond gezien van buiten de ring. Die lag op een vlonder van een roeivereniging bij Over Amstel. En toen AT5, de stadszender, langskwam, was hij weg. Maar iedereen speurde mee. Ja. Nee. Ja. Nee. Dat, ja! Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Het is echt de eerste keer dat ik een zeehond zie. Ik vind het ook heel cool, van zo dichtbij. Kun je het er ook niet een beetje zielig uitzien? Ja. Een beetje. Is hij hier? Hij hoort hier volgens mij niet echt. Ik vind het wel zielig, ja. Ik denk, eh, hij komt ons allemaal even reminden dat je lekker kan chillen. Ja, volgens het zeehondencentrum is het een kleine zeehond. Maar gaat hij het wel redden omdat er veel snoekbaars en ook paling in de Amstel zit. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen veel zon en ook warm voor de tijd van het jaar. 24 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen Eiburg en Aalsmeer heb je een kwartier vertraging. En een stukje verderop bij Haarlem-Zuid 10 minuten extra door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. Dan de A10 Zuid naar de A10 West tussen eh, de afrit Centrum en eh, de afrit Slotervaart. Een kwartier vertraging. En de A10 Oost naar de A10 Noord tussen Watergaasmeer en Landsmeer doe je er 20 minuten langer over.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 Meer vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of stalking... krijgen een alarm als de dader in de buurt is. Dat gebeurt met een soort sleutelhanger met GPS. De proef loopt nu in onder meer Rotterdam en Den Haag. Amsterdam sluit zich er nu ook bij aan. De NPO wil meerdere kanalen schrappen. Het gaat onder meer om NPO Campus Radio, NPO Soul Jazz... en BVN, de tv-zender voor Nederlanders in het buitenland. De NPO zegt zich zo voor te bereiden op structurele bezuinigingen vanaf 2027. De man van 57 uit Heemskerk moet 10 jaar de cel in voor het doden van zijn vriendin, twee jaar geleden.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 Daarvoor hoorde je Thick. En dat nummer dat heet When I Get Alone. We nemen het eventjes, de besturing eventjes over. Dus eh, dat lijkt me altijd wel heel erg handig. Een song van George Harrison, The Beatles. Ehm, vind ik altijd een beetje ongewaardeerd die eh, George Harrison bij de Beatles. Hij heeft eh, toch best hele mooie liedjes geschreven. Something is er één van. En dit was eh, natuurlijk het onmiskenbare stemgeluid van Christine McVie. Onderdeel uitmakend van Fleetwood Mac. Deze Christine McVie leeft ook niet meer. En datzelfde geldt ook voor deze vriendelijke vrienden. Namelijk David Bowie en een klein beetje John Lennon. Want die is er hier ook op te horen nummer uit de jaren 70. Fame! de jaren 70 naar de jaren 80 is eigenlijk ook niet zo ver. Hoewel, eh, Fame, ik weet niet helemaal zeker of het jaren 70 is. Uh, kan zelfs nog net zo goed nog eh, net een randje 80 eh, zijn. Maar ik durf daar mijn handen niet door het vuur heen te halen. Madonna met de Gambler, daarvoor dus David Bowie samen met John Lennon, met Fame. En dat bracht de tijd al bijna op uh, 5 voor 7. Dat zou betekenen dat we er nog eentje kunnen doen. Die doen we ook. Het is eh, van eh, de firma Duran Duran. Maar toen waren ze een beetje vervelend ten opzichte van de platenmaatschappij. Toen besloten ze zichzelf Arcadia te, eh, te noemen ook. en dan hebben ze ook een aantal nummers gemaakt. Bijvoorbeeld Election Day en bijvoorbeeld ook dit nummer. Maar dat is nooit echt een hele grote hit geweest. Wel heel erg jammer, want het is een heel mooi nummer eerlijk gezegd.